7 uur. Dit is Ewout de Jong met het NOS-journaal provincie Groningen wil er bezwaar tegen kunnen maken dat de NAM gas wint door middel van frakken. Daarbij wordt water met chemicaliën diep in de bodem gespoten om gas omhoog te brengen. Frakken is omstreden omdat het ook wordt gebruikt bij de winning van schaliegas en daarbij ernstige milieuschade kan veroorzaken. Volgens deskundigen is het bij gewoon gas minder riskant, maar toch wil Groningen het niet. In een brief aan minister Kamp schrijft de provincie dat het frakken in het zogeheten winningsplan moet komen, zodat er bezwaar tegen gemaakt kan worden. In het Amerikaanse Charleston zijn kerkgangers bijeengekomen voor de eerste dienst sinds de aanslag van donderdag. De voorganger hield aan het begin van een lange preek over herstel en genezing. Verder worden de slachtoffers onder wie de vorige, eh, de vorige voorganger uitgebreid herdacht. Er zijn diverse veiligheidsmaatregelen genomen. Afgelopen donderdag schoot een blanke racist negen mensen dood tijdens een bijbelstudie in het kerkgebouw in Charleston. De Griekse premier Tsipras zegt dat hij de leiders van de Europese Unie een definitieve oplossing heeft voorgesteld. Die zouden impasse tussen zijn land en de geldschieters moeten doorbreken. Wat het voorstel inhoudt is nog niet bekendgemaakt. Tsipras komt met het voorstel aan de vooravond van de Eurotop van morgen. Hij zegt dat zijn oplossing voor alle partijen het beste en het voordeligst is en het probleem niet verder vooruitschuift. Wielrenner Tom Dumoulin is er niet in geslaagd de Ronde van Zwitserland te winnen. De Nederlander stond voor de afsluitende tijdrit zesde in het klassement en had nog zicht op de eindoverwinning. Dumoulin won de tijdrit wel, maar kon net niet genoeg tijd terugprakken. De eindzege gaat naar de Slovene Spilak. De Brit Thomas werd tweede en Dumoulin eindigde op de derde plaats. Het weer wisselvallig met soms een enkele bui en een stevige westenwind. Vanavond en vannacht wisselend bewolkt en vooral aan de kust een enkele bui.